Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Mosul werd gefilmd en volgens de krant hebben familieleden bevestigd dat het hem is. Ibrahim I. vertrok twee jaar geleden met zijn vrouw en kinderen naar Raqqa in Syrië... om te vechten voor islamitische staat. Later gingen ze naar Irak. Laura H. vluchtte daar vorig jaar zomer weg en werd opgepakt op Schiphol. Ze zit nog steeds vast. Wat er met haar man gaat gebeuren is niet duidelijk. Volgens Trouw sluit de militie die hem heeft opgepakt... de arrestanten normaal gesproken op in geheime gevangenissen. President Trump is een stap dichter bij het afschaffen van Obamacare. Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteravond in met zijn nieuwe zorgwet. Twintig republikeinen stemden tegen, net te weinig om de wet tegen te kunnen houden. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vraag is of dat gaat lukken omdat de republikeinen een krappe meerderheid hebben. De vermoorde Joodse goochelaar Ben Ali Libi krijgt 74 jaar na zijn dood een gedenkteken in zijn geboortestad Groningen. Volgens het Dagblad van het Noorden komt het teken op de muur van een bioscoop. Ali Libi werd geboren als Michel Velleman. Hij werd bekend door een gedicht dat Willem Wilmink in 2003 over hem schreef. En vooral door de televisievoordracht daarvan door presentator en acteur Joost Prinsen. Ali Libi en zijn vrouw werden in 1943 in Amsterdam opgepakt en in vernietigingskamp Sobibor vermoord. Om middernacht is in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei voor het Hotel de Wereld, waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. De Britse veteraan Ray Lord bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester Van Roemend het bevrijdingsvuur. Meer dan 1300 estafettelopers verspreiden het vuur nu door het land. De estafette is een symbool van de bevrijding van Nederland. Het weer overdag bewolkt, maar in het zuiden soms wat zon.